In de plannen wordt het ook mogelijk om in de hele EU een rijverbod te krijgen... als je gepakt wordt met alcohol of drugs achter het stuur. Landen krijgen drie jaar de tijd om de wet over rijbewijzen aan te passen. De Nederlandse Orde van Advocaten heeft fouten gemaakt in het rapport waar ze gisteren mee kwamen over de rechtsstatelijkheid van verkiezingsprogramma's. Er stond in dat 12 van de 15 partijen plannen hebben die tegen de rechtsstaat ingaan. Maar DENK stond daar ten onrechte bij. Ook doen Forum voor Democratie en de PVV minder voorstellen die tegen de rechtsstaat ingaan dan in het rapport staat. De politie heeft een tweede verdachte opgepakt voor een poging tot doodslag na de wedstrijd tussen Feyenoord en Venerbatje deze zomer in de Kuip in Rotterdam. Daarbij gooiden fans van de Turkse club een paal met een betonnen voet op het hoofd van een supportersbegeleider van Feyenoord. En je moet dit jaar je portemonnee iets verder leegkieperen als je chocoladepepernoten wil eten. Door de hoge cacaoprijs zijn die 22% duurder dan vorig jaar. Er zijn al bakkers die daardoor minder chocolade bij de noten doen. Andere bakkers kiezen voor minder cacaoboter of gaan voor andere smaakjes zoals stroopwafel of mokka. Bij deze kruidnotenfabriek willen ze daar niet aan. We hebben met minder chocola geprobeerd. We we hebben met imitatiechocola geprobeerd. Maar dat is lang niet zo lekker. Dus we houden vast aan onze authentieke receptuur. Wat nog altijd zo is als twee, drie, vier jaar geleden. Ja, dus kiezen ze bewust voor krimpflatie. Kleinere verpakkingen. We zagen dat mensen minder snel voor een kilo gaan kiezen. Want dat, de absolute prijs daarvan is wel heel hoog. Dus we zijn van een, een kilo naar 750 gram gegaan. En mensen kiezen vaker voor kleinere zakjes Simon. Ook de kruidnoten zonder chocolade zijn trouwens duurder geworden. 13 Dat komt vooral door hogere loonkosten. Het weer wisselvallig met buien. Al zijn het er vanmiddag wel minder dan vanochtend. Het is een graad of 15. Morgen ook nog wat gesputter. Maar er is ook meer ruimte voor de zon bij maximaal 15 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Langzaam maar zeker komt de spits op gang. Er staan een paar korte files, maar wat wel echt opvalt is de A27.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 She talking about why the f*** my ass ain't at home. Had to tell her I was stuck in some brand new business I was all tied up. Told the girl I was late, I had to rhyme. I gotta be backstage at a quarter past nine.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 Onder meer een centrum in Leiden gaat zo goed als zeker dicht. Wereldwijd verliezen 365 mensen hun baan. Er komen nieuwe EU-regels voor het rijbewijs. Het Europees Parlement heeft ingestemd met een geldigheid van 15 jaar voor rijbewijzen voor auto's en motoren.